Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De GGD staat al klaar om mensen te vaccineren tegen corona. Ze hebben een plan gemaakt voor het massaal inenten van Nederlanders. Voor als het zover is dan. Want dat gaat om prikken voor mensen die niet in een risicogroep vallen... vertelt mijn collega Mitchell van der Klundert. De vaccinatiestrategie is nu dat de risicogroepen als eerste worden ingeënt. Dat gaat niet voor rekening van de GGD komen... maar voor rekening van de huisartsen en de bedrijfsartsen. De GGD die komt pas daarna aan zet... En ze denken zelf dat dat ook pas in augustus zal zijn. Wordt het toch eerder, dan is de GGD er wel klaar voor, zeggen ze. Voor zo'n grootschalige vaccinatie hebben ze tegen die tijd wel duizenden extra mensen nodig. Het aantal coronapatiënten is in de ziekenhuizen is opnieuw lager dan de dag ervoor. Het zijn er vandaag 1608, 77 minder dan gisteren. En van die mensen liggen er 475 op de intensive care. Kroegen en restaurants op meer dan 50 plekken in Nederland zeggen dat ze op 17 januari weer open gaan. Ook al wil het kabinet het dan nog niet. Het is een reactie op wat minister De Jonge heeft gezegd. Dat de lockdown sowieso nog tot na half januari duurt. Veel horecazaken vinden dat te lang duren. Ze hebben de inkomsten te hard nodig, zeggen ze. In een supermarkt in Den Haag is vanmiddag iemand doorgedraaid. Het gaat om een man van rond de 30. Die heeft twee mensen verwond, mogelijk met een mes. En zou daarna een fles alcohol kapot gegooid hebben en er een vuurtje bij hebben gehouden. Waardoor er ook nog eens brand ontstond. Brand is geblust. Slachtoffers zijn naar het ziekenhuis de dader zelf was gevlucht, maar is zo net alsnog opgepakt. De kans bestaat dat er bij de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar... gewoon buitenlandse fans op de tribunes mogen zitten... zonder dat die eerst gevaccineerd zijn. Kjeld Duits is onze correspondent in Tokio. Japan wil mensen zoveel mogelijk bewegingsvrijheid geven. Ze mogen zelfs onbeperkt gebruik maken van het openbaar vervoer. Een vaccin is niet nodig. Zelfs de strenge quarantaine van twee weken mag overgeslagen worden. Het is belangrijk voor Japan dat er veel buitenlandse fans komen... want de Spelen kosten het land miljarden.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 Just a fool to believe. She's like the wind. thinking about someone else. You're drunk at a party, or maybe it's just that your car broke down. Your phone's been off for a couple months, you're calling me now. I know you, you like this. When than I could've ever, you know that hurt. Swear for a while I was there on my phone just to see your name. But now that it's there, I don't really know what to say. I know you, you like this. When shit don't go your way, you know you think would happen? Swiss. All. and I can see you het NOS nieuws van...